Annette Schut met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten zijn drie mensen aangeklaagd... voor het plannen van een moordaanslag op Donald Trump. Ze zouden dat in opdracht van Iran hebben gedaan. Twee Amerikanen zijn opgepakt. De derde verdachte zit waarschijnlijk in Iran. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was het plan onderdeel van een wraakactie. Het zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse moordaanslag in Iran vier jaar geleden. Premier Schoof heeft in Amsterdam met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap gesproken. Op X spreekt hij van een indringend gesprek over het verdriet en de onzekerheid die in de gemeenschap worden ervaren. Schoof noemt het onverteerbaar dat zo'n gesprek in 2024 nodig is. Hij zegt dat hij vol afschuw en schaamte terugkijkt op de rellen in Amsterdam. Het team van Trump bereidt zich voor op een Amerikaanse terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat schrijft de New York Times op basis van anonieme personen die bij zijn team betrokken zijn. Ook zou hij het aantal natuurmonumenten in het land drastisch willen verkleinen om meer olie- en gasboringen mogelijk te maken. De Verenigde Staten traden in 2015 toe toen Barack Obama nog president was. In 2017 trok Trump de VS terug, maar nadat Biden hem opvolgde schoof de VS weer aan. In de Amerikaanse staat South Carolina zijn ruim 40 apen ontsnapt uit een medisch onderzoekslaboratorium. Het gebeurde woensdag toen een medewerker vergat de deur van het verblijf goed op slot te doen. Medewerkers proberen met eten de ontsnapte apen terug naar binnen te lokken, maar tot nu toe zonder succes. Mensen hoeven zich volgens de politie geen zorgen te maken. De apen zijn ongevaarlijk en schuw. Wel worden mensen die in de buurt wonen geadviseerd ramen en deuren dicht te houden.